Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse kustwacht meldt dat er vermoedelijk menselijke resten zijn geborgen uit de mini-onderzeeër Titan. De resten zijn gevonden in de verbrijzelde romp van de onderzeeër. De Titan werd gisteren geborgen en aan land gehaald. De onderzeeër raakte eerder deze maand vermist toen die afdaalde naar het wrak van de Titanic. Bij een vuurgevecht bij het Amerikaanse consulaat in de Saoedische stad Jeddah zijn twee mensen omgekomen. Een bewapende man stapte met een vuurwapen in zijn hand uit een auto bij het consulaat. Daarna ontstond een vuurgevecht. En daarbij kwamen de bewapende man en de beveiliger om. Er zijn geen Amerikaanse staatsburgers omgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat het motief was van de man is niet bekend. Politici reageren verontwaardigd op een bericht dat rondgaat op sociale media... waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. In het bericht is een foto te zien van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever... met daarbij een oproep om te protesteren en telefoonnummers van meerdere CDA-politici. CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het schofterige intimidatie. Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever zegt dat hij er niks mee te maken heeft... maar dat hij er ook niet rouwig om is. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft een paar dagen op de intensive care gelegen... met een bacteriële infectie. Ze zou inmiddels aan de betere hand zijn. Er was besloten om Madonna's tour uit te stellen. De verwachting is dat de 64-jarige zangeres helemaal zal herstellen. Het weer, het is bewolkt met in het westen kans op een bui.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 En en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat.